uur. Christian Bonenbakker met het NOS shirt. Hillary Clinton heeft genoeg gedelegeerden om volgende maand de democratische presidentskandidaat te worden. Dat blijkt uit een telling van persbureau AP. Ze heeft het benodigde aantal mede gehaald doordat opnieuw een aantal supergedelegeerden heeft toegezegd op haar te zullen stemmen. Haar rivaal Bernie Sanders geeft de moed nog niet op. Hij zegt dat hij gaat proberen de supergedelegeerden op andere gedachten te brengen. In België zijn zeker twee mensen om het leven gekomen door hevige regenval. Een hoogbejaarde vrouw werd meegesleurd door het water in een ondergelopen straat. En een automobilist verloor de macht over het stuur toen hij door een diepe plas reed. De wateroverlast in Wallonië is nog niet voorbij. Ook vandaag worden zware buien verwacht. Zeker 18 Turken die in Nederland zijn veroordeeld lopen vrij rond in Turkije, zegt minister Van der Steur. Onder hen is ook de veroordeelde mensenhandelaar Saban B., die in 2009 niet terugkwam van een bijzonder verlof. Turkije levert geen mensen uit die de Turkse nationaliteit hebben. Wel kunnen de Nederlandse straffen worden omgezet in Turkse straffen, maar dat gebeurt volgens Van der Steur te weinig. Scholen in Groningen krijgen 290 miljoen euro om hun gebouwen te verstevigen of te verhuizen naar nieuwbouw. Er worden 41 schoolgebouwen aardbevingsbestendig gemaakt en 60 gesloopt. Daarvoor in de plaats komen 29 nieuwe schoolgebouwen. De benodigde 290 miljoen komt grotendeels van de NAM en verder van het Rijk en de gemeente. In Zwitserland is schaakgrootmeester Viktor Korchnoi overleden. Hij boekte in de jaren 60 en 70 successen als speler van de Sovjet-Unie... en liep daarna over naar het Westen. Korchnoi vroeg asiel aan in Nederland... en kreeg later de Zwitserse nationaliteit. Hij staat bekend als de beste schaker die nooit de wereldtitel heeft weten te veroveren. Viktor Korchnoi is 85 jaar geworden. Het weer, het is droog, minima rond 14 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking. Later op de dag in het binnenland kans op onweer...